Vanochtend werd al duidelijk dat hij geen vertrouwen heeft in de maatregelen die zijn genomen om nieuwe fraude te voorkomen. Zijn campagneleider zegt dat Abdullah morgen op een persconferentie bekend maakt dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor de verkiezingen van volgende week zaterdag. Abdullah wil de verkiezingen waarschijnlijk uitstellen tot komend voorjaar. Verder eist hij dat veel verkiezingsofficials worden ontslagen. Die zouden in de eerste ronde hebben gefraudeerd ten gunste van president Karzai. Nederlandse aidsorganisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Als er toch wordt bezuinigd krijgen 100.000 mensen niet meer de noodzakelijke medicijnen om in leven te blijven, schrijven ze in de brief aan de Kamer. Organisaties als het AIDS-fonds en Stop AIDS Now zeggen dat ontwikkelingssamenwerking ruim 100 miljoen wil schrappen. Bijna de helft daarvan gaat direct ten koste van de strijd tegen AIDS. Ze noemen dat een onverantwoorde en onbegrijpelijke keus. Deze organisaties vinden dat de economische crisis de ontwikkelingslanden onevenredig treft. Ze hebben de crisis niet veroorzaakt, maar vangen wel de zwaarste klappen op, schrijven ze. In Manchester heeft een man urenlang vastgezeten in een ambulance omdat de chauffeur hem was vergeten. De man van 65 was voor nierdialyse in het ziekenhuis geweest en zou aan het begin van de avond worden teruggebracht naar het bejaardenhuis waar hij woont. Maar de chauffeur vergat hem en parkeerde de ziekenwagen in de garage van de ambulancepost in Manchester. Pas vijf uur later werd na bezorgde telefoontjes van het bejaardenhuis de fout ontdekt en kon de vastgesnoerde man worden bevrijd. De ambulancechauffeur is geschorst.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 Tot die tijd nog eh, genoeg andere hits voor je klaarstaan. En dat alles in de 19e jaargang van de hitlijst, aflevering 41 van vandaag 30 oktober 2009. De lijst die bestaat uit 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en de 3 nieuwe binnenkomers. Esme Denters, Audier, Lady Gaga, Paparazzi en Alicia Dixon met Breed dat zijn de drie die verdwenen zijn uit de lijst. Alle drie hielden ze niet langer vol dan 15 weken. De snelste stijger, die krijgen we straks nog. Dat was Whitney Houston. De Million Dollar Bill gaat in één keer 8 plaatsen omhoog. De snelste daler, die is van Pitbull. Hotel Room Service. Die zakt in één keer 12 plaatsen. Daar moeten we nog wel voorbij, maar je krijgt hem niet te horen vandaag. De Black Eyed Peas die hebben we wel al gehoord. I Got A Feeling. 17 weken lang staan ze in de lijst. Ze zakten wel 8 plaatsen naar beneden, maar dat mag de pret niet drukken. Kijken we even de geschiedenis in van 30 oktober 1897. In café De Kruif aan het Houtplein in Delft wordt de DSB opgericht. Alleen staat dat in dat geval voor de Delftse Studentenbond. In 1938 is het eh, hoorspel War of the Worlds wordt uitgezonden op radio in de Verenigde Staten.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 If you feel sexy in this club. every single time. time. These boys stop and stare. stare. I'd be a billionaire. Yeah, if I had a dime, dime for every single time. time. These boys stop and stare. stare. I'd be a billionaire. van deze week Beyoncé met Radio. Derde week dat zij in de lijst van Europa staat. 24 vorige week nog. Deze week 9 plaatsen winst gaat ze naar eh, nummer 15. Pitbull Hotel Room Service zit daar nog voor. Stond vorige week nog 4. zak. deze week in één keer naar nummer 16. 13 weken in de lijst. Vreemd dus eh, aardig verlies. 12 plaatsen in totaal. Daarvoor die op nummer 17 de Sugar Waves met Get Sexy. 4 weken in de lijst van 20 omhoog naar nummer 17.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 Op nummer 20 vinden we dan Pink met Funhouse. Tweede week van 26 omhoog naar 20. Madonna Celebrations, 12 weken in de lijst. Zak 7 plaatsen naar nummer 19. Ian Carey Project, Cat Shaky gaat één plekje omhoog in de vijfde week. Sugar Babes Cat Sexy nu vier weken in de lijst van 20 omhoog naar 17. Pitbull, Hotel Room Service, 13 weken in de lijst. Vierde vorige week, deze week zak het naar 16. Beyoncé met Radio, derde week van 24 omhoog naar 15. Keisha met TikTok gaat één plekje omhoog, van 15 naar 14 in de tiende week. De zevende week is er voor Mika We Are Golden. Van 11 zakt hij naar nummer 13. JC Run This Town, tiende week dat hij in de lijst staat, van 10 zakkend het naar nummer 12. En Jordan Sparks SOS Let The Music Play. Vierde week dat hij in de lijst staat van 18, eh, dus omhoog naar eh, nummer 17. Wilo met zijn Wicked Way, de nummer 10, die laten we even zitten. De lijst gaat namelijk verder op de nummer 9.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 Now get them gal they none of your baby. Gals so me, but them cannot chase me. In a bedroom, a shabba ranking a lazy. Love off the gal, them crazy. Oh, I love the way you are. woman believe it, you in love, love, love with the realest.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 Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. 9. 106.9 ZFN Good Girls Go Bad. Staan ondertussen 8 weken in de lijst. Stonden vorige week op 8 en staan deze week ook op 8. Daarvoor Bob Sinclair en Shabba Ranks Love You No More. 10 weken staan ze in de lijst en zij blijven zitten op nummer 9. Twee zittenblijvers achter elkaar dus in de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem op ZFM eh, Zandvoort. De 40 beste platen van Europa komen dan eh, voorbij. Mocht je op vrijdag nou geen tijd hebben, je krijgt op zaterdag gewoon nog een eh, herkansing. Doen we hem tussen 7 en 9 gewoon nog een keer over, namelijk de lijst. Tijdens de lijst van Europa doen we ook altijd even een uitstapje naar de top 10 van een van de landen. Deze keer komen we terecht in Ierland. Dan vinden we op nummer 10, drie plaatsen verlies, Break Your Heart, Tayo Cruz. Alweer 7 eh, weken staat hij in de lijst daar. David Guetta featuring Akon. Sexy Bitch eh, stond vorige week op 6, zakt deze week 3 plaatsen en gaat naar 9. De Chipmunk staat drie weken in de lijst daar met Oopsie Daisy. Tot vorige week nog op 9, deze week één plekje omhoog naar nummer 8. Nieuw binnen op nummer 7, Tobelo. Chabouva Arjayol. Een van de grote hits op dit moment dus in Ierland. Robbie Williams met Bodies eh, zakt drie plaatsen naar 6. Michael Bublé die ver, eh, verhalveert zijn positie. Haven't Matthew You Yet stond vorige week op 10. In zijn eh, tweede week maakt hij daar plek 5 van. Shakira ondertussen zes weken in de lijst met She-Wolf blijft ze staan op nummer 4. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling, 18 weken lang al in de lijst eh, bij Ierland. Vorige week nog op 2, deze week één plekje naar beneden naar 3. Bad Boys van Alexander Buka featuring Flowrider. Tweede week dat ze in de lijst staan. Vorige week stonden ze in één keer op nummer 1. Deze week zakken ze een plekje naar nummer 2. En ook twee weken in de lijst eh, Fight For This Love van Cheryl Cole. 13 kwam ze vorige week binnen. Deze week gaat ze in één keer naar de nummer 1 in Ierland. Voor zover dus eh, de lijst in Ierland. Straks gaan we ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Daar vinden we in totaal vijf nieuwe binnenkomers. Ook kijken we even naar de top 10 dus van de Nederlandse top 40. En natuurlijk gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Voordat het zover is moeten we nog een paar platen overleven. Eén daarvan is van eh, Edward Maya. Stereo Love staat ondertussen 5 weken in de lijst. Vorige week nog op 14. Deze week naar nummer 7. verdwenen uit de hitlijst Edward Maya en Vike Jugulina. Stereo Love eh, gaat van 14 omhoog naar nummer 7. en Dat alles in de vijfde week dat zij genoteerd staan in de lijst van Europa. Vandaag profiteren van het hoge drukgebied Antonia boven Scandinavië. De meest matige zuidoostelijke stroming wordt daardoor geleidelijk droge lucht naar onze streken gevoerd. Er zijn afhankelijk nog wel wolkenvelden, maar met name vanmiddag schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. En er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Vanavond en de komende nacht heeft dan de bewolking weer de overhand. Het blijft wel droog. De wind waait overwegend matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Morgen is het ook bewolkt, maar het blijft nog op de meeste plaatsen droog. De wind waait dan uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig verkracht. kracht. De temperatuur komt uit op een maximale 12 graden. Zaterdagavond en zondagnacht heeft de bewolking ook weer de overhand. Het blijft dan nog steeds droog. En de zuid- tot zuidoostelijke wind waait overwegend matig. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Zondag krijgen we met een storing te maken. Daardoor heeft de in de overhand en valt er ook geruime tijd wat regen. Er worden hoeveelheden tussen de 5 en de 10 mm verwacht. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is over land vrij krachtig met de kracht van 5 tot 6 en aan zee krachtig met de kracht 7. De temperatuur zal zondag niet hoger komen dan 15 graden. Gaan we even kijken wat de ANWB ons te melden heeft. Het is op zich rustig in onze regio. Willen ze druk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergasmeer en Muiden 6. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen 8. A10 de Ring Amsterdam, de nieuwe Meer richting Koenplein tussen Geusveld en knooppunt Koenplein. Daar staat een laatste 4 kilometer achter elkaar. Hebben we één flitser voor je. In Amsterdam staat hij. Mocht je er eh, rijden, let even op op de President Kennedy-laan. Daar ten hoogte van de bushalte, daar wordt je snelheid gecontroleerd. Het ritme van Zandvoort. ZFM. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. De lijst van Europa gaat verder met Sean Kingston. Zesde week dat uh, hij in de lijst van Europa staat. Vorige week nog op 7, deze week gaat hij naar nummer 6. Somebody call 911. one fire burning on the dance floor. Whoa. What's up, squad? Kingston, let's go.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 The order is one in every hundred years, but ain't no doubt I'm taking it all. Oh, I'm afraid we're both in lanes. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. lijst zouden sorteren op wie de meeste plaatsen winst pakt in een week, stond deze plaat bovenaan. Whitney Houston, Million Dollar Bill. Zesde week dat zij in de lijst van Europa staat. Dertiende stond ze vorige week nog. Deze week gaat ze in één keer naar de nummer 5 toe. Daarvoor Sean Kingston, Fireburning. Ook zes weken in de lijst. Hij stond vorige week al op 7. Deze week gaat hij naar nummer 6. Edward Maya en Vicky Lugila. Stereo Love. Vijf weken in de lijst ondertussen. Van 14 ook omhoog naar nummer 7. Die doet het dus ook niet verkeerd. Wat is nou de beste plaats van Europa? Zometeen krijg je hem te horen. Eerst moeten wij nog langs de nummer 4, 3, 2. En dan komen we bij de nummer 1 uit. Ook straks nog een overzicht van de Nederlandse top 40. Eerste nummer 4, dat is weer een plaat die is gaan stijgen. Zeven weken lang staat deze dame al in de lijst van Europa. Vorige week stond zij nog op nummer 5 en meer kan ik er niet over zeggen. Gaga wist het ook even niet meer. Het enige wat ze nog kon zeggen is EE. Verder rest nothing else. I can say de nummer 4 van deze week. De enige echte top 40. dan. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Mika met Rain op 39. Chesto featuring Shishi Sheffield. Escape Me nieuw win op 37. Michael Jackson This Is It nieuw win op 35. De Foo Fighters met Wheels komen nieuw binnen op 33. Kisha met TikTok komt nieuw binnen op 29. Het tuintje in mijn hart van Jan Smit zakt alweer van 9 naar 10 in zijn 15e week. James Morrison, Nothing Ever Hurts Like You, staat nu 8 weken in de lijst, gaat van 12 naar 9. Blijven zitten op nummer 8, I Got A Feeling, de Black Eyed Peas, al 17 weken in de lijst, daarvan 2 trouwens op nummer 1 gestaan. 3 Days in a Row van Anouk, 4 weken op nummer 1 gestaan. 11 weken in de lijst, zakkend van 5 naar 7. Stereo Love is eh, de draak van deze week. Of noem je zo'n eh, beest? Edward Maya is de 666 van deze week. De duivel. Zes weken in de lijst. Zes vorige week, zes deze week. Cascada, Evacuate the Dance Floor, zak van 4 naar 5. Sexy Bitch, David Guetta featuring Akon, zak van 3 naar 4. Hot van Ina, zak van 2 naar 3. En dan hebben we er eentje weer die omhoog gaat van 7 naar 2. Ja, K3. Mama C. Derde week dat ze erin staan. En eh, ja, waarschijnlijk volgende week wel bovenaan. Nu moet ze boven zich nog even Robbie Williams met Bodies uh, duchten. Die voor de tweede week achter elkaar trouwens op nummer 1 staat. Ondertussen alweer zes weken in de lijst staat. Nummer 1 van de Euro Breakdown was vorige week Ina met hart. Maar in de negende week zak zij naar nummer 3.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 They say she needs to slow down. The baddest thing around. trying to